Zo roken en vepen ze steeds meer en de GGD maakt zich zorgen. In 2019 hebben we de vorige reguliere jeugdmonitor eh, gehouden, gezondheidsmonitor gehouden. Eh, toen was er 2% eh, van de totale jongeren die wekelijks uh, veepten. En inmiddels is dat meer dan viervoudig, zitten we op 9%. Als je kijkt naar het roken en vepen samen, dan is dat gestegen van 5% naar 11%. Ook de roken neemt toe, van sigaretten en check. Maar het vepen is meer dan viervoudigd. Ook zeggen jongeren veel stress te hebben en zitten ze mentaal niet altijd goed in hun vel. Er staan ook positieve dingen in het onderzoek. Ze voelen bijna 80% van de jongeren zich gelukkig en geven ze aan dat ze weten waar ze terecht kunnen als ze problemen hebben. De politie in Nijmegen heeft gisteravond demonstrerende pro-Palestijnse studenten... uit een gebouw van de Radboud Universiteit gehaald. Tientallen studenten hielden, zich gistermiddag een, hielden gistermiddag een deel van een etage bezet. Ze willen dat de Unie vanwege de oorlog in Gaza... de banden met Israëlische organisaties verbreekt. Niemand is opgepakt. In Amerika is een katapultaanvaller opgepakt. Een man van 81 zou jarenlang mensen in zijn buurt hebben lastiggevallen. Ook schoot hij volgens lokale media regelmatig met kleine balletjes op ramen en autoruiten. De politie heeft er bijna 10 jaar over gedaan om te achterhalen wie er achter de beschietingen zat. Ze hebben nog geen idee waarom de man op de mensen en de spullen schoot. Niet alleen de Oranje mannen zijn druk aan het oefenen. Ook de Oranje vrouwen zijn samen om zich voor te bereiden op de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Finland. En dat doen ze in Wolfhezen. Nederland speelt vrijdag en dinsdag tegen de Finse vrouwen. En dat is bijzonder voor Lieke Martens, want het zijn haar laatste wedstrijden in Oranje. Ik ben gewoon blij hoe alles is gelopen en eh, ik voel me gewoon eigenlijk nog heel goed. Alleen, eh, ja, ik ben wel een gevoelsmens en... Eh, dit is niet iets wat al eh, wat een paar maanden speelt. Het speelt al wat langer en eh, dan kies ik voor geluk en dan eh, is dit voor mij de juiste keuze. En dus is Martens niet bij het EK. Dat is volgend jaar zomer in Zwitserland. Het weer, de dag begint op de meeste plekken droog en zonnig. Vanmiddag meer wolken en geregeld buien. En het wordt zo'n 16 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De ochtendspits komt ook in Noord-Holland op gang. De meeste vertraging daar weer op de A7 richting Zaanstad. Bij de werkzaamheden bij Purmerend staat inmiddels alweer 7 kilometer file met een half uur vertraging. Wat verder opvalt is de N9 Alkmaar Den Helder. Daar wordt aan de weg gewerkt de hoogte van Sint Maartenzee. Hou rekening in beide richtingen met een klein kwartier vertraging. En het is druk op de N247 gewoon richting Amsterdam.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 De GGD maakt zich grote zorgen over de gezondheid van jongeren. En ook jongeren zelf zijn minder positief over hun eigen gezondheid. Zo zijn ze meer gaan roken en voelen ze zich vaak gestrest. De autoriteiten in Papua-Nieuw-Guinea evacueren duizenden mensen uit het gebied... waar vrijdag een dodelijke aardverschuiving plaatsvond. Er is een risico op nieuwe aardverschuivingen. Nederlanders zijn een relatief groot deel van hun inkomen kwijt aan woonlasten. Het gaat gemiddeld om bijna een kwart van het inkomen. Dat is meer dan in veel andere landen in de Europese Unie. Het weer wisselend bewolkt en af en toe een bui. Later op de dag meer regen. Het wordt vandaag tussen de 16 en 19 graden. Het ritme, ritme. van ZFM. that's your passion, your secret fear. on the turn of a friendly call.